de Jong met het NOS-journaal. Bij de aanslag van gisteren op een café in Marokko is een Nederlandse man omgekomen. Een Nederlandse vrouw en een man zijn gewond geraakt van wie in elk geval de man er slecht aan toe is. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets naar buiten gebracht. Bij de aanslag vielen 15 doden. Vijf Marokkanen, zes mensen met een Frans paspoort en dus een Nederlander. Van drie andere buitenlanders die omkwamen is de nationaliteit nog niet bekend. Verder zijn er zo'n 20 gewonden. De bom ontplofte rond lunchtijd in café Argana aan het centrale plein van Marrakesh dat populair is bij toeristen. In Londen is alles in gereedheid voor het huwelijk van de Britse prins William en Kate Middleton. De meeste van de 1900 gasten van het huwelijk waren gisteren al in Londen, onder wie ook prins Willem-Alexander en prinses Maxima. In het centrum van Londen wordt een massa mensen verwacht die William en Kate bij Westminster Abbey willen zien aankomen. Pas als Kate bij de kerk aankomt is haar jurk te zien. Van prins William staat al vast dat hij in het rood trouwt. Tot verrassing van velen draagt hij de scharlakenrode legerjas van de Ierse garde waarvan hij erekolonel is. Met zijn keuze zou hij de Britse infanteristen in Afghanistan een hart onder de riem willen steken. Het rode uniform is hetzelfde als dat van de beroemde bewakers van Buckingham Palace. William zal overigens geen bondmuts en zwaard dragen. Velen hadden verwacht dat hij zou kiezen voor het tenue van de luchtmacht waar hij als helikopterpiloot dient.